uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het OM sprak van de rechter in de zaak van de man die op de A2 bij Maarsen een dodelijke aanrijding veroorzaakte. De man was onder invloed van speed toen hij eind vorig jaar met hoge snelheid inreed op een auto met een gezin. De vader overleefde dat niet, vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. De rechter legde drie jaar cel op, de officier van justitie had acht jaar geëist. Het OM gaat nu in beroep omdat het zich niet kan vinden in het oordeel van de rechter dat er geen sprake was van opzet. Vrouwen die tussen 2004 en 2008 als zelfstandig ondernemer zwanger waren... hebben alsnog recht op een zwangerschapsuitkering. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. Volgens de rechter heeft uitkeringsinstantie UWV destijds het VN-vrouwenverdrag geschonden... door zelfstandigen die zwanger waren geen uitkering te geven. In 2004 kwam het recht daarop inderdaad te vervallen... maar het kabinet besloot dit in 2008 toch weer terug te draaien. Vrouwen die in die vier tussenliggende jaren geen uitkering kregen stapte naar de rechter en die stelde hen vandaag in het gelijk. De Piratenpartij moet op zoek naar een nieuw bestuur. Alle bestuursleden zijn overgestapt naar het Forum voor Democratie, het initiatief van Thierry Baudet, een van de mensen achter het Oekraïne-referendum. Reden voor de overstap is onvrede over het optreden van lijsttrekker Ancilla van der Leest blijkt uit interne e-mails. Zij heeft volgens de bestuursleden de Piratenpartij gegijzeld. Er zou weinig sprake zijn van democratie en transparantie. Uit dezelfde mails blijkt dat de ledenraad het bestuur naar huis wilde sturen... omdat de sfeer niet goed was en er niet goed werd gecommuniceerd. Het weer, zon en wolken vanmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt 18 tot 20 graden. Morgen mogelijk wat regen in het westen. Verder is het vrijwel overal droog en vooral in het oosten schijnt de zon geregeld.